Uur. Krol met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand in het doen van sociaal-medische beoordelingen... die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling... sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. Dat leidde er al toe dat het UWV vorig jaar ruim 10 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen... toen ze werden vertrapt bij het uitdelen van hulpgoederen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker 100 gewonden. In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad hadden zich honderden mensen verzameld... om hulpgoederen te ontvangen in het kader van de Ramadan. Ooggetuigen zeggen dat Houthi-rebellen die in Sanaa de macht hebben... in de lucht schoten om de mensenmassa onder controle te houden. En daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt... en ontstond een explosie waardoor mensen in paniek raakten. En Manchester City en Internationale hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. City speelde uit bij Bayern München met 1-1 gelijk, nadat de Britten thuis al hadden gewonnen. En Inter schakelde Benfica uit door thuis met 3-3 gelijk te spelen... na uitgewonnen te hebben. En voor de halve finales is al gelood. Inter speelt tegen stadgenoot AC Milan. En Manchester City neemt het op tegen titelverdediger Real Madrid. Het weer, het is droog en het blijft vannacht boven nul. In de ochtend bewolkt met wat regen. In de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan.